Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. De Israëlische luchtaanvallen op Hezbollah-doelen in Libanon hebben grote gevolgen voor de bevolking. Libanezen uit het zuiden vluchten massaal naar het noorden en ziekenhuizen zijn overvol. Vandaag kregen ziekenhuizen de opdracht om alle geplande operaties te annuleren... vanwege de vele extra gewonden die binnenkwamen. Dat waren er zeker 1800. Tot nu toe vielen bij de Israëlische bombardementen zeker 550 doden. De Amerikaanse president Biden heeft in zijn laatste speech voor de Verenigde Naties gezegd dat een grote oorlog in het Midden-Oosten in niemands belang is. Even als de situatie has escalated, a diplomatic solution is still possible. In fact, it remains the only path to lasting security to allow the residents from both countries to return to their homes and the border safely. And that's what we're working, that's what we're working tirelessly to achieve. Hij riep Israël en Hamas op om het laatste voorstel voor een staakt het vuren in Gaza aan te nemen. Het voorstel is opgesteld door bemiddelaars van de VS, Egypte en Qatar. Finland heeft, geeft twee reuzenpanda's terug aan China en dat heeft alles te maken met de hoge kosten. De bouw van verblijven kostte 8 miljoen euro, de jaarlijkse kosten 1,5 miljoen. China is officieel de eigenaar van eigenlijk alle panda's in de wereld en geeft ze vaak in bruikleen. De twee panda's waren sinds 2018 in Finland en er worden veel eerder dan de bedoeling zou zijn nu teruggestuurd. Acteur Paul van Gorkum kan opgelucht ademhalen. Nou, de naam zegt je misschien niet gelijk iets... maar hij speelde jarenlang de baron in Bassie en Adriaan... en werd jaren later, toen de serie nog eindeloos herhaald werd... vaak s'nachts wakker gebeld door studenten. Dat is niet te tellen. Dat is echt niet te tellen. Ik eh, heb de laatste opname gemaakt 19 jaar geleden. En eh, in die 19 jaar word ik toch zeker vier à vijf keer in de week... s'avonds en s eh, s'nachts opgebeld of ik nog even drommels drommels wil zeggen. Maar nu de serie nog nauwelijks wordt herhaald op de televisie... zijn de nachtelijke telefoontjes gestopt, zegt Van Gorkum, nu tegen Omroep West. En dat mag ook wel, hij is nu 90 en kan zijn nachtrust goed gebruiken. Dan het weer.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 Uh, eh, Gerry Rutte, maar ook uh, Paul de Schouwer en zijn lieve echtgenoten. Jullie hebben van de week een enorme verdrietige zaak meegemaakt. Een van jullie goede vriendin is overleden, Klerk. Uh, eh, gecondoleerd daar natuurlijk mee. En eh, voor jullie speciaal Rob de Nijs met Zo zal het zijn. Doof nu het licht en sluit je ogen. En vergeet de strijd. Jouw leven hier is omgevlogen maar je liefde blijft. Maar waar jij gaat zijn zon en maan gelijk het kleinste bloem. Is daar als de hoogste ei. En alle koningen en kinderen zijn daar gelijk. En alle koningen en kinderen zijn daar gelijk. Laat nu die laatste droom maar komen en wees niet meer bang. Jouw nacht van vrede is gekomen. Maar leef gaat, daar is geen haat of pijn, het heetste vuur. Wordt dat als van een kaars zoals de zon schijnt na de regen, zo zal het zijn. En waar jij gaat, daar is geen haat of pijn, het heetste vuur. Wordt dat als van een kaars Zoals de zon schijnt na de regen, zo zal het zijn. Zoals de zon schijnt na de regen, zo zal het zijn.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 En dat draaide ik speciaal voor Gerry Rutte. Gerry, speciaal voor jou. Ik ga straks nog een speciaal nummer voor jullie draaien. Wat ook heel toepasselijk is in deze moeilijke tijden. Even geduld, want ik moet eerst eventjes wat, uh, wat anders opstarten. En het is een eh, duet tussen James Taylor en Art Garfunkel. I'll never let you see The way my broken heart is hurting me I've got my pride and I know how to hide All the sorrow and I wait for cloudy skies. You won't know the rain from the tears in my eyes. You'll never know that I still love you so, though the heartaches remain. could never wash away my memory. Since we're locked together, I look for stories. Till then, darling, you'll never see me complaining. I'll do my crying. stormy weather do hide these tears I hope you'll never see. Someday when my crying's done, I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complain my crying in the rain.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 I don't care what people say, to me you're more than a child. Oh, Claire, Claire, Claire. If ever a moment so rare was captured for all to compare, that moment is you. In all that you do means more to me than hearing you say, I'm going to marry you. Well, you marry me, oh hooray, Eau Claire? just a Gilbert O'Sullivan met Claire. Speciaal voor even eh, horen. Het cruise door je gedachten. Paul en uh, en natuurlijk ook Gerry Rutte. Ja, luisteraars, eh, even kijken wat voor mooie ik nog meer voor u klaar heb staan. Nou, deze. There are with yours, and here I am with mine. So I guess we'll just believe. Nou, ik hou ook van jullie allemaal luisteraars. Fijn als je bij me blijft tot 12 uur vannacht. Nou, Paul, dit moet jou van alles zeggen.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 A fight for love and glory, a case of As Time Goes By. En sinds mijn goede vriend eh, Willem Bruis eh, het nummer heeft geïntroduceerd van Alan Jackson, Remember When, is daar heel veel vraag naar. Nou, voor al die luisteraars die op dat nummer zitten te wachten, speciaal voor jullie allemaal, Remember When. betreft. Alan Jackson met Remember When. Ja, luisteraars, eh, de mooie dingen in het leven. Hou daaraan vast. En eh, ja, het is moeilijk in deze tijd, want eh, ja, er komt van alles voorbij. Eh, wat ellende betreft, met oorlogen, narigheid. Duizenden mensen die om het leven komen. Het is eigenlijk niet te bevatten allemaal. En dan kan ik alleen maar zeggen, make it easy on yourself. there's nothing I can do. Don't try to spare my feelings. Just tell me that we're through. And maybe compared to his grace. No words of consolation will make me miss you less, my darling. once a story's told, it can't help but. Rita Coolidge, You're All Alone. Ja, ben een beetje eenzaam, luisteraars. kan gebeuren dat je jezelf af en toe een beetje eenzaam voelt. Dan heb ik hier een speciaal eh, mooi nummer voor jou. Gezongen door eh, de groep America, live gezongen. Dit is voor al de eenzame mensen, all the lonely people. Ja, Judith uit Zandvoort zei eh, Charles, je draait veel te weinig ABBA. Nou, dat heb ik helemaal goed gemaakt, hè, dit keer. Dus ik zou zeggen, Judith, lay all your love on me. Ja, net een nummer van Nielsen. En als je nou uh, wil weten wie Nielsen ook weer is... Nou, dit is een hele bekende. places you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your sorrow oh, when I had you there, but then I smile, but it zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. U hoort het luisteraars, ik moet weer afscheid van u nemen. Het is omgevlogen deze afgelopen twee uur. Ik hoop dat u genoten heeft van de muziek. Net zoals ik ervan genoten heb. Eh, ja, al zeg ik het zelf, uh, het allemaal lekker hoor. Eh, wat ik op heb gezocht voor u, toch? Voor den teller, den je mir zu den euren stelt. Als sei selbstverständlicher nichts auf der Welt. Nou, allemaal gute nacht, Freunde. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte. Was ich noch zu sagen hätte. Dauert eine Zigarette. Dauert eine Zigarette. Ik rook helemaal niet, man. Ik rook helemaal niet. Ein letztes Gras im Stehen. Habt Dank für die Zeit, die ich Morgenochtend ben ik er weer met Duitsdag de week door. Ik ga om 9 uur beginnen morgenochtend, dus ik moet hier alweer vroeg zijn in de studio. Het allemaal vlotte muziek natuurlijk, gauw houden en cabaret. We gaan lachen om het half uur, dus dat komt helemaal goed morgenochtend. Het vrolijkste ontbijt van Kennemerland noem ik het altijd. Duitszaag de week door. Nou ja, tot morgen misschien hè, om 9 uur, toch? Wel rusten zo. Es wird Zeit für mich Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt. Habt Dank, dass ihr nie fragt, was es bringt, ob es lohnt. Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht wärmer scheint. gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.